Ze bekijken of er een doorstart mogelijk is, anders gaat DSB failliet. Hoe lang het onderzoek gaat duren is nog niet duidelijk. Tot die tijd verkeren ook rekeninghouders bij DSB in onzekerheid. Ze kunnen vandaag en morgen nog maximaal 250 euro pinnen bij andere banken. Daarna is niet duidelijk hoe ze aan hun geld moeten komen. Minister Bos heeft wel gegarandeerd dat ze hun geld niet kwijt zijn... behalve als het gaat om bedragen van meer dan 100.000 euro. De vakbonden die bij de FNV zijn aangesloten zijn tevreden met de uitleg van voorzitter Jongerius... over de kwestie rond de vermeende samenwerking met de PVV... In de federatieraad, waarin de bonden vertegenwoordigd zijn, heeft Jongerius nog eens gezegd dat van samenwerking met Wilders geen sprake kan zijn. De bonden hielden gisteren spoedberaad nadat zaterdag door een interview de indruk was ontstaan dat Jongerius met de PVV zou willen samenwerken in de strijd tegen verhoging van de AOW-leeftijd. De vakcentrale wil wel overleg met de PVV om de eigen ideeën over de toekomst van de AOW toe te lichten. Maar praten is wat anders dan samenwerken, zegt Jongerius. De kerncentrales in België blijven tien jaar langer open dan eerder de bedoeling was. Dat heeft de Belgische minister van Energie bekendgemaakt. Het gaat om twee reactoren in Doel aan de Schelde, net over de grens met Nederland... en één in Tihange aan de Maas in de provincie Luik. De centrales zouden eigenlijk in 2015 dicht moeten, maar ze blijven nu tenminste tot 2025 in bedrijf, omdat dit de Belgische schatkist extra geld oplevert. Tot 2014 betalen de elektriciteitsproducenten 215 tot 245 miljoen euro voor de exploitatie van de kerncentrales. Het bedrag dat ze de 10 jaar daarna moeten betalen wordt nog vastgesteld. Het weer, opklaringen en vrijwel overal droog. Het koelt af tot rond de 8 graden.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 Hush, hush, hush, don't say a thing. Let's see what the night. not to